hart leeft een wonder diep in mij. Het is nog heel klein, maar het is van allebei een geschenk. Wat de liefde aan ons geeft en zo verder in liefde leeft. Het is een gevoel dat je niet omschrijven kan. Het is een geheim tussen jou en je man. Maar op een dag zal het in mijn armen zijn, teder, zacht en klein. zo zie je wat te kan. Nog even geduld. En dan lig je aan het zij, ik zal je dan zien. En je zusje staat erbij en ik zorg een kans op geluk en zekerheid. Geef het weer hoop op een betere tijd. Ik heb het beloofd aan mijn kindje hier in mij. Als jij komt, is het geweld voorbij. 那里。